Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. De asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost. Dat zegt opvangorganisatie COA. Dat is ruim een miljard meer dan het jaar ervoor. En de stijging komt vooral doordat er veel noodopvanglocaties nodig zijn. Die zijn per bewoner ruim twee keer zo duur als de gewone opvang. Donald Trump moet voorlopig binnen blijven. De Amerikaanse geheime dienst heeft dat aan hem gevraagd. Sinds de moordaanslag op Trump denken zij dat het niet meer veilig is... om grote campagne-evenementen buiten te organiseren. Volgens de krant The Washington Post is het campagneteam van Trump... nu als een malle op zoek naar overdekte locaties... zoals basketbalstadions of grote concertzalen. Steeds meer kinderen hebben door klimaatverandering te maken met extreme hitte en overlijden daardoor. In 2021 ging het om zo'n 400 kinderen, ontdekte UNICEF omdat ze nog niet volgroeid zijn, kan hun lichaam minder goed met de hitte omgaan. En dus moeten er aanpassingen komen in de omgeving. Nou, wat we vooral zien is dat bijvoorbeeld eh, gebouwen moeten worden aangepast. Dus scholen, ehm, nou ja, veel meer groene schoolpleinen bijvoorbeeld... of veel meer plekken in de schaduw. Omdat kinderen dus ook veel meer buiten zijn... en dus meer worden blootgesteld aan hitte. De hittegolven kwamen de laatste jaren vooral vaker voor in Azië en Zuid-Europa. En in Parijs is het in deze laatste dagen voor de Olympische Spelen alle hens aan dek. Want er moeten nog heel veel puntjes op de i worden gezet. Correspondent Frank Renaud liep voor ons een rondje door het centrum van de stad. Ik sta aan de voet van de Eiffeltoren nu. En daar staan overal hekken omheen om de toren. Je kunt er niet of nauwelijks meer in. Aan de voet van de Eiffeltoren is 2000 ton aan zand gestort... omdat daar straks de beachvolleybalwedstrijden worden gehouden. Als ik me omdraai, brug over de Seine. Aan de andere kant van het water, daar zijn echt enorme tribunes gebouwd. En dat is het zogeheten Champions Park. Hier worden straks alle medaillewinnaars geëerd met duizenden toeschouwers die dus op die tribunes komen te zitten die nu nog in aanbouw zijn. En op de tribunes lopen nu alleen nog militairen en die zijn op zoek naar explosieven. De beveiliging wordt super serieus genomen tijdens de Spelen. En ook Nederland stuurt daarvoor agenten en speurhonden. Vandaag zijn er trouwens al wel de eerste voetbal- en rugbywedstrijden.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 baby. Morgen zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het advies over zeeschuim is stilletjes door de overheid aangescherpt. Het advies is nu om kinderen en honden weg te houden van het schuim... omdat er veel PFAS in zit. Eerder werd alleen aangeraden je af te spoelen na strandbezoek. Taiwan maakt zich op voor de orkaan Gemi, die daar later vandaag aan land komt. Behalve windkracht 12 wordt er veel regen verwacht. Het openbare leven op Taiwan ligt grotendeels stil. En de Britse bluesmuzikant John Mayall is overleden. Hij gold met zijn band The Bluesbreakers als de godvader van de Britse blues. John Mayall was 90 jaar. Het weer in vrijwel het hele land is het droog vandaag... met op steeds meer plekken zon en het wordt daarbij 18 tot vanmiddag 23 graden. Het ritme, ritme. van ZFM. just leave me alone Dancing by the window be so wise.